Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Noorse politie behandelt de schietpartij in een homobar in Oslo als een geval van terrorisme. Gisteravond laat opende een man het vuur op uitgaanspubliek in het stadscentrum. Twee mensen kwamen om het leven en zo'n twintig mensen raakten gewond. Enkele zijn er slecht aan toe. De vermoedelijke dader is gearresteerd. De politie zegt dat het een bekende is en denkt dat hij alleen handelde. Over zijn motief is nog niets bekend. Ook niet of het gaat om anti-homo-geweld. In Oslo stond voor vanmiddag een Pride-parade op het programma. Vanwege de schietpartij is die afgelast. De voorzitter van B1 legt haar functie per direct neer. Jessica Mills was anderhalf jaar bestuurder van de politieke partij. Die is volgens haar vol van toxiciteit en vriendjespolitiek, meldt het parool. B1 zegt overvallen te zijn door het besluit van Mills... maar respecteert haar keuze. In de Verenigde Staten zijn mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het besluit van het Hoge Rechtshof om het landelijke recht op abortus terug te draaien. Volgens nieuwszender CNN waren verspreid over het land zeker 70 betogingen. De meeste waren relatief klein. In onder meer New York en Chicago trokken de demonstraties duizenden mensen. Het besluit van het Hoge Rechtshof kan ook rekenen op steun. Onder meer republikeinse politici en kerken zijn tevreden dat het landelijk recht op abortus is afgeschaft. In het noorden van Marokko zijn zeker 18 Afrikanen om het leven gekomen... bij een bestorming van de Spaanse enclave Melilla. Er raakten ook veel mensen gewond. Honderden migranten probeerden Spaans gebied te bereiken... in een poging om via Spanje de EU binnen te komen. En het weer, vooral in het oosten zon, daar wordt het 25 graden. In het westen bewolkt en af en toe een bui bij maximaal 20 graden. Morgen in het westen geregeld zon, in het oosten bewolkt en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de N9 is de weg Alkmaar-Den Helder in beide richtingen dicht ter hoogte van Schorel. Politie doet onderzoek naar de toedracht en in tussentijd moet je lokaal omrijden daar.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 Slip, slip, slide it. Slide. Ooh. Slip, slide. Jason Derulo. Yeah, Kodak, Kodak. Check it. I can tell you got what I want. Cause I can see that thing from the front. See it From the front. You the type to spend it when it do. Independent, baby, got your own. Like, ooh, can't nobody do it like you. So, baby, can you tell me what it do? Yeah, cause I've been waiting we will pick up all your calls on site. We can fly to Acapulco for the night. I can tell you on that ball shit I like. Cause when you said you paid the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you. So baby, can you tell me what to do? I can survive, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip no thousand slip aside in. I got a Rolls Royce out the door, but you might as well to ride with. She know what she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. You say you fuckin' with me, babe, I'ma stop fuckin' around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I'm out for sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma break a check out and bustin' that down, but I gotta bust before I come.